7 december vandaag van het jaar 2014. Nog een paar weekjes en dit jaar is ook alweer voorbij. Maar voor die tijd hebben we nog een paar afwasshow en natuurlijk de top 40. Luisteraars, van de top 100 natuurlijk bedoel ik. Hè. Ik ben er niet bij mijn hoofd vandaag. Afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris AVA-show. Radio deze week Popiopi van Pisa. Het tv-programma begin jaren 80 met Vermegen en Spa natuurlijk. Eh, ja, ik vergeet iets. Deze natuurlijk, hè. we moeten even gaan klappen voor deze jongens. De kopjes in de borden, de de karat. Kiwi, waai weg, jij was af. Nou, daar is hij dan weer, de show En we hebben hier wat amper aanpassingen moeten doen, want we kregen klachten dat we een beetje te zacht overkwamen. Dus we hebben de boel een beetje opgeschroefd. En ik hoop dat de verhoudingen nog een beetje goed zijn, want ik hoor eigenlijk van mezelf eigenlijk weinig. Ja, maar goed. We zullen wel zien hoe het er allemaal uitkomt. 7 eh, december vandaag, 2014. En wat gaan we allemaal doen in deze show? Nou, we hebben natuurlijk de krant. We hebben, weet je nog wel, we hebben een top 40 van het verleden. En we hebben muziek van de miljonairs. Patricia Pai, de Gombe Dance Band, Spider Murphy Gang, Nick Hall, Highlight, Dolly Dots, Paul Young, Cliff Richard, The Pointer Sisters. We hebben een mooi tweeluik van Supertramp. We hebben misschien nog Toontje Lager. En heel misschien nog One Wait met Lady maar dat is allemaal niet zeker. Ik heb trouwens nu weer koude voeten, maar dat komt omdat ik net aan het schoonmaken geweest ben. Ik heb de vloer gedweild en dat doe ik dan van voren naar achteren. En dat schijnt niet zo handig te zijn, want dan worden je voeten nat. Genoeg gepraat, muziek! Wederom alles van vinyl vanavond hoor. Al zijn de tips voor de top 100 aankomende kerst. Wie zijn de miljonairs en de Vino Santa Maria, nummer, nummertje 408. Operatiekantoor Koldenhof BV. De specialist voor uw boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 51 52 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze. jaartje op 30 terug. Toen was het nog wat hoor, Patricia Pai. <laughs> Living Without You van Patricia Pai begin jaren 80. En daarvoor was het eh, de Millionaires van 1980 en de Queen of Santa Maria. Ik heb het steeds het gevoel dat de jingles te laat beginnen. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat gevoel hebben we hier gewoon. En eh, dat is natuurlijk niet zo prettig. Ik zit hier nu de verkeerde schuifjes dicht en open te zetten. Het gaat allemaal lekker vandaag, maar ik ben een beetje van slag af vandaag. Want eh, ik ben gisteren 80 kilometer wezen fietsen en dat heeft me niet zo goed bevallen. Ik had bevroren voeten en dergelijke. Enfin, je kent dat wel als het koud is. En dat komt allemaal omdat het toen ik wegging een klein beetje mot regende. En eh, nou ja, toen ging het allemaal niet goed hè. En toen werd het een beetje koud, de wind overheen. En toen hadden we bevroren voeten. Eh, we gaan maar eens eventjes kijken wat er allemaal in de krant staat vandaag. Een inbreker is zaterdag in Maastricht verraden door zijn eigen hond die hij had meegenomen. Doordat het dier blafte toen de politie polshoogte kwam nemen, kon de man op hete daad betrapt worden en aangehouden. De politie doorzocht het pand aan het Sint-Servaasklooster nadat was gemeld dat er mogelijk werd ingebroken. Dat gebeurde toen het donker was. De inbreker bevond zich in de tuin toen de hond, en toen de hond blafte kon de man worden opgepakt. De 27-jarige verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is ingesloten. De hond is meegenomen door de dierenambulance die voor de tijdelijke opvang zorgt. Een Amerikaanse vrouw die haar ouders 55 jaar geleden verloor bij een vliegtuigongeluk, kreeg afgelopen week de trouwring van haar moeder terug. Het vliegtuig waar de ouders van de Amerikaanse Joyce Wharton in zaten, stortte in 1959 neer in de staat Washington. Het wrak werd 14 jaar geleden pas teruggevonden, maar de trouwring van de moeder van Wayton bleef spoorloos. Afgelopen week kreeg Wharton, die inmiddels in de staat New Jersey woont, een telefoontje van Nick Buckingham, een houthakker uit Centralia in de staat Washington. Hij had de ring in 1997 gevonden en hij vermoedde nu dat het iets te maken had met het ongeluk uit 1959. Een Amerikaanse vrouw schrok behoorlijk toen er plotseling een het door haar voordeur haar huis in kwam rennen. Ze sloot het dier op in de badkamer, die vervolgens geheel gesloopt werd. De vrouw die in Galloway in de Amerikaanse staat New Jersey woont, zette net een schaal zoete aardappelen in de oven. Waarom ze zoet waren weet ik niet, maar die zette ze net in de oven toen het het, het plotseling door de voordeur het huis in rende. De vrouw volgde het het naar de achterkant van het huis en wist het dier op te sluiten in de badkamer, waarna ze de politie waarschuwde. Voor het eerst sinds eeuwen zijn in Nederland waarschijnlijk wilde katten in de vrije natuur geboren. Volgens ARK Natuurontwikkeling gaat het om minstens twee wilde katten die dit jaar in de Veileneerbossen bij Vaals zijn geboren. In de Eifel en in de Ardennen leven veel van deze dieren. Waarschijnlijk is er een koppel overgestoken naar Zuid-Limburg. In totaal zijn er vijf wilde katten ontdekt rondom Veilen. De 60-jarige Michael Baxter heeft 203 verschillende personages uit de tekenfilmserie The Simpsons op zijn rug laten tatoeëren. En hij hoopt dat hij daarmee een record heeft gevestigd. Dat schrijft de Australische krant The Herald Sun. Baxter is een gevangenisbewaker uit het Australische Barwon en hij wil in het Guinness Book of Records komen en heeft daarom 203 personages uit de bekende tekenfilmserie The Simpsons op zijn rug laten tatoeëren. Daarmee heeft hij het record van de tatoeage met de meeste karakters uit één tekenfilmserie verbroken. Je moet er maar zin in hebben. Oh, dit is oud nieuws, maar ja, het is wel leuk. Bij een vestiging van de Rural Commercial Bank in de Chinese stad Ping zijn ze vrijdag nog wel even muntjes aan het tellen. Donderdag kwam mevrouw namelijk daar 650 kilo klein geld storten. De vrouw had een vrachtwagentje nodig om het klein geld, dat zo'n 100.000 Chinese yuan waard is, af te leveren. Er hadden enkele mensen schulden afgelost bij de vrouw en dat hadden ze allemaal in klein geld gedaan. Nog even het weerbericht met hele kleine lettertjes, kijken of we dat kunnen lezen hoor. We worden ook al een beetje oud hè. Het is bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Later vanmiddag en vanavond klaart het vanaf het westen op. En in de kustprovincies kunnen daar nog steeds een paar buien vallen. En daarbij is de kans op hagel en onweer. Het kwik ligt tussen de 4 en de 9 graden en daalt vannacht inwaarts in opklaringen net tot het vriespunt. Vlak aan zee ligt het medium rond 5 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen er geregeld buien met kans op hagel en onweer. Het wordt morgen 4 tot 6 graden, al met al een beetje weer om buiten te blijven, lijkt mij zo. We gaan maar door met de muziek, hè? Ja, laten we dat maar doen. Een beetje zomerse muziek. worden we een beetje warm. Een beetje warm worden we dan. Ik heb hier nog steeds koude voeten. Ik heb al een kussentje onder mijn voeten gelegen. Maar daar zit ik af en toe tegen het mengpaneel aan te schoppen. En daar worden we ook allemaal niet zo vrolijk van. We gaan luisteren naar de Bombay Dance Band met Son of Jamaica, nummer 450 uit de singlelijst als je erop wil stemmen voor de top 100. When I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and random. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream, a dream of blue sea, white sand, paradise. butterflies and beautiful warm-hearted girls. from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever, forever. Summer. Murphy Gang. Neue Deutsche Welle. Aus der Beginnperiode von den 80er Jahren. Ich schau dich aan, Wo is mijn Fahrrad? Ja, dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Hè? Ik heb het niet zo op Duitse muziek, kan er niks aan doen. Dan horen we liever dit. Nick Ball. Op de bus, op de bus. Zometeen even een overzichtje van weet nog wel. You can fly to a country. ride in a limousine. You can walk most place you want to, but I can show you what you never seen. Hop on the bus, hop on the bus, come a little darling, hop on the bus, cause I'm gonna take you for a ride. Ooh, hop on the bus, hop on the bus, come on sweet baby, hop on the bus, cause I'm gonna show you good time can sail to Nova Scotia, take a train through Tennessee, hover down the Colorado. But if you'd rather be with me, mm, hop on the bus, hop on the bus, come on little darling, hop on my bus, cause I'm gonna take you for a ride. Ooh, hop on the bus, hop on the bus sweet baby, hop on the bus, cause I'm gonna show you good time. Take you to a hop on the bus cause I'm gonna show you good time. I got a solid reputation. I can take you where you wanna go. If you need some transportation, I'm the man you got to know. Oh, hop on the bus, hop on the bus. Come on, little darling, hop on the bus, cause I'm gonna take you for a ride hop on the bus, hop on the bus. Come on, sweet baby, hop on the bus, cause I'm gonna show you good time. Mm, hop on the bus, hop on the bus. Come on, little darling, hop on the bus, cause I'm gonna take you for a ride. Yeah, hop on the bus, hop on the bus. Come on, sweet darling, hop on the bus, cause I'm gonna show you good time. hop, hop, hop, de bus. Nick Hall was dat, hoorde je, hier in de Ava Show. Els heb ik ook op de bus gezet. Dikke baan, die is ergens in Dromeland. En ik weet niet waar Tom Plas uithangt, dus we zitten hier helemaal alleen. Ach ja, zijn we wel gewend hoor. Ik vind het eigenlijk wel prettig. Een van de leukste onderdelen in de show vind ik zelf altijd. Eh, weet je nog wel, wat dingetjes uit het verleden en zo. Het is vandaag trouwens de 341ste dag van het jaar. En als het een schrikkeljaar is, de 342ste. En er komen nu nog 24 dagen totdat het vuurwerk weer losbarst. In 1982 in de Verenigde Staten wordt bij het uitvoeren ten brengen van de doodstraf voor het eerst een dodelijke injectie toegepast. En in 1990 in Engeland opent de overheid op internet de gezondheidsgids, waarbij medisch advies wordt verstrekt. Dus daar waren ze best wel vrij vroeg mee. In 1941, in reactie op de Japanse aanval op Pearl Harbor, raken de Verenigde Staten officieel betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. In 1960, mijn geboortejaar, werd Ivoorkust onafhankelijk. Er zijn niet zoveel dingetjes vandaag gebeurd hoor. Yasser Arafat. In 1988 erkent hij eindelijk het bestaansrecht van Israël. Terwijl dat nu weer een beetje ontkend wordt. Hè? Het zal er altijd wel rommelen blijven, vrezen. En Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is jarig. In 1940 werd ze vandaag officieel geopend. Dus dat gebeurde gewoon in de oorlog. Hè? Alles ging gewoon door. In 1966 Ajax, Ajax speelt in de mist de beroemde wedstrijd tegen Liverpool, maar ze winnen wel met 5-1. En in 1889, John Boyd Dunlop die krijgt het octrooi op de luchtband die hij had uitgevonden. En in 1972 wordt de Apollo 17 gelanceerd en dat was de laatste Apollo-missie naar de maan. Er zijn ook nog mensen geboren vandaag. Ja, het is, is een hele rits, maar ik moet er maar een paar hoor. In 1910 werd Louis Prima geboren. Hij was een Amerikaanse zanger, acteur en trompetist. Hij overleed in 1978. En in 1932 Gerard van den Berg, Nederlands radio- en televisiepresentator. Ook hij is niet meer onder ons, hij overleed in 2009. Tom Waits, jullie wel bekend natuurlijk, Amerikaanse zanger en componist en pianist zelfs. Hij werd in 1949 geboren en hij is vandaag jarig. En Henk Temming is vandaag jarig. Hij is natuurlijk eh, van het goede doel, hè? Nederlands muzikant en producer. Hij zag het levenslicht in 1951. En hoera, hoera, de vlag mag uit, want Catharina, Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria is vandaag jarig. Ze wordt 11 jaar en ze is natuurlijk een Nederlands prinses en volgens mij ook de beoogd troonopvolger. Daar ging zo vlug. Daar gingen ook mensen natuurlijk vandaag weer even de aarde verlaten. In 1983 vandaag, keizer Otto II. Hij was keizer van het heilige, heilige Roomse Rijk. Hij werd slechts 28 jaar oud. En Hans Boswinkel, 64 jaar. Hij overleed in 1999. Hij was een Nederlandse acteur en regisseur. Er staan er nog een hele hoop in, maar die ken ik niet en die vind ik dus niet zo belangrijk. Egoïstisch, maar zo werkt ik weer. Er wordt ook wel wat gevierd in de Rooms-Katholieke Kerk vandaag. De heilige Maria Josefa Rosello. Die overleed in 1888 en die is zeker zalig verklaard, want waarom zouden ze anders dat vieren? En datzelfde geldt voor de heilige Agato om, maar dat is al veel langer geleden, want die overleed ergens in de eerste eeuw. Ook nog wat weer extreme voor vandaag. In 1925 werd het maar liefst min graden onder nul. En, en 11 jaar eerder, in 1914, werd het 13,5 graden boven nul. Het kan verkeren, zoals dat heet. Eh, we houden ermee op. We gaan weer door met de muziek. Oh, dit vind ik zo'n lekker plaatje. Hè? Nederlands groepje. Waarom staat hij nou niet? Oh, knopje We zetten daar toch. Highlight moeten we gaan horen. Ik denk vaak aan die oude tijd. Daar komt hij hoor verkeerde schuif, verkeerde schuif. Hier is Highlight, Californië zoals gezegd. de muziek op een eh, koude decemberavond. En die muziek gaat gewoon door hier hoor. We draaien ze even bijna non-stop. Hier zijn de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. waarschijnlijk wel veel voorkomen in die top 100 van vinyl hoor. Op uh, eerste of tweede kerstdag. Daar ben ik nog niet helemaal over uit of dat ik op kan splitsen of niet. Ik heb aan de ene kant niet zo gek veel zin hier om 6, 7, 4 uur achter elkaar te zitten. Ach fijn, daar komen we vanzelf allemaal wel een beetje uit. Zometeen de top 40, maar we hebben eerst nog even muziek, mooie muziekjes van Paul Young in je radio. En Love of the Common People, oftewel liefde van de gewone man Jan met de band.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 Hè. Uh, dankjewel Els. Els is weer terug. Ze is even bij eh, de buurvrouw geweest om mijn pantoffels te halen. Je hoorde, hoe heet het? Oh ja, Paul Jong natuurlijk. En Love of de Gewone Man. Hey, het is tijd voor... Even een overzichtje voor de Nederlandse top 40 van... Even kijken, het lijstje. Staat er niet op. Els staat er niet op. <laughs> Dit december 1980. Naar die top 40 gaan we terug. We gaan je eerst even een overzichtje geven wat er in december 80 binnenkwam. Mieke met Dromeland, nieuw binnen op nummer 37. Op 35, let op, een borg die heb een krul in de steert van de aal. Spargo met Sometimes komt nieuw binnen op 34. De Police, ex-alarmschijf, komt nieuw binnen op 33 met Die doe doe doe, da, da, doe aan. Amigo van Black Slate, opnieuw binnen op nummertje 32. En op 30 met stip nieuw binnengekomen van de Stray Cats Runaway Boys. De hoogste nieuwkomer, die laten we nog even in het geheim, want die gaan we zo meteen voor je draaien. Dan gaan we even kijken wat er in de top 10 gebeurt. De elektronica's met de vogeltjesdans gaat van 8 naar 10, van 16 naar 9 gaan Lola en de Kings. Moet ik hem nog een keer draaien? Ja, ik zal maar doen hè. Uh, wat schrijven? Oh ja, de Kings. Extra alarm schrijft drie weken genoteerd van 16 naar nummertje 9. Women in Love van Barbara Streisand er staat een heel raar teken achter. Ik weet wel. Oh, een nummer 1 trofee betekent dat. dat is zeker weer nieuw in 1980. 12 weken genoteerd, van 3 naar nummertje 8. Rod Stewart met Passion gaf van 9 naar 7 in de vierde week. Er staat weer een kruisje achter. Oh, die is ook op 12 in single verkregen. Jongen, jongen, wat maakte Toen maakten ze dat ingewikkeld, hè. Toen maakten ze dat ingewikkeld. De Corkies met Rover's Return van 10 naar 6 in de vijfde week. Excel schijf van Luf met My Number 1 gaat van 7 naar 5 in de vijfde week. Nog een ex-alarmschijf eh, van Blondie. De tijd is hij. Zeven weken genoteerd, blijf op vier staan. Never Knew Love Like This Before van Stephanie Mills. Ex-alarmschijf, ex-nummer 1 hit. Acht weken genoteerd, gaat van 2 naar 3. Ronald Keizer met Santa Maria gaat van 5 naar 2 in de vierde week. Er staat niks bij, dus die was niks bijzonders blijkbaar. En hoe kan het ook anders in de 1980? ABBA staat op nummer 1 met Super Trooper. waar wij gaan draaien Cool in the Gang komt nieuw binnen. Ook verkrijgbaar op 12 12 in single. Dit is gewoon een single als ik het goed zie. En het nummertje heet Celebration. Laten we die nog maar even stopzetten, want hij blijft aan de gang. We gaan het nog een keer proberen. Cool in the Gang, de hoogste nieuwkomer eh, op 13 december 1980. Ze komen nieuw binnen op nummertje 15. a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate. gezellig de Avas Show met Ferry. lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see your dreams should be dreamed together? And a young heart shouldn't be afraid. And some day when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. once in every life together and a young hearts shouldn't be afraid and someday while the years have flown darling then we'll teach the young ones of our own Na Cool in the Gang, oftewel de kouwe en zijn bende, was het eh, Cliff Richards van het originele singeltje. En volgens mij komt dit, deze opname ergens uit begin jaren 60 vandaan. En ik sta er eigenlijk een beetje van te kijken in welke staat deze single nog is. Heel erg goed dus. We schieten ladig op met deze afwasshow en het is weer eens een beetje tijd voor het tweeluik. We gaan luisteren naar twee opnames van Supertramp. Ja! We gaan luisteren naar Dreamer en daarna de Logical Song. Veel plezier ermee. life kader van het Tweeluik hoorde je twee schitterende opnames van Supertramp. Als eerste Dreamer, getrokken van de LP Paris. Een live-opname en daarna de Logical Song. Zo, het zit er weer op voor eh, dit uurtje, voor deze eh, zondag hè, dit keer. Ja, meestal zijn we de zaterdags, maar vandaag waren we de zondag. Want gisteren waren we op de Kogaweg, we waren lekker fietsen. Nou, lekker is een ander woord. 7 december was het vandaag, of is het nog steeds van het jaar 2014... En je kan nog steeds stemmen op die top 100. Eh, eh, kruis hem aan eh, wat je leuk vindt. En je kan het ook gewoon via een pb'tje even terugmailen. Het Excel-bestand is misschien wel net zo makkelijk. In ieder geval voor mij, althans. Namens DJ Dikkebaan, Tom Plas en ook Els Tamar, vooruit maar Els. wens ik je nog een hele prettige zondagavond. En misschien volgende week door de week wel weer even wat tips voor de vernieuwde top 100. Zoals die aankomende kerst wordt uitgezonden. Ik ga je alleen laten met Toontje Lager uit de jaren 80 en stiekem gedanst. Zeg tot een andere keer. Dag. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht wat. met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet te onschuldig en zeker. stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst.